Mark Hokker met het NOS-journaal. Dornond en zijn naar ziekenhuizen gebracht. In de club waren tussen de 300 en 400 mensen voor een optreden van een rockband. In de zaal waar de brand uitbrak zou maar één uitgang open zijn geweest. Veel mensen zouden in het gedrang om naar buiten te komen gewond zijn geraakt. Volgens een van de bezoekers van de club in Boekarest was er tijdens het optreden vuurwerk op het podium. Door vonken daarvan zou het decor in brand zijn gevlogen. De Verenigde Naties hebben vier stafmedewerkers ontslagen die kinderporno op hun computer hadden. Een vijfde medewerker moet weg bij de VN omdat hij handelde in drugs. Dat is bekendgemaakt in een rapport over misstanden bij de organisatie. Het is niet bekendgemaakt in welke landen de vijf werkten. De medewerkers zijn overgedragen aan de autoriteiten in het land waar ze de overtreding begingen, zegt de VN. De medewerker die in drugs handelde werd in een VN-auto betrapt met 173 kilo marihuana. Bij het onderzoek is alleen gekeken naar de ongeveer 41.000 stafmedewerkers wereldwijd en niet naar VN-militairen. Minister Ascher gaat de werkachterstanden bij het UWV aanpakken. Bij de uitkeringsinstantie worden meer mensen ingezet... en er komt dit voorjaar een plan van aanpak... om de werkachterstanden in de toekomst te voorkomen. In een brief aan de Tweede Kamer zegt Ascher... dat er bij verschillende afdelingen van het UWV achterstanden zijn. Vorig jaar moesten daardoor ruim 11.000 arbeidsongeschikten... op een herbeoordeling wachten. Als er niets gebeurt, loopt dat aantal volgens Ascher verder op. Hij wil samen met het UWV kijken welke concrete acties moeten worden ondernomen. In de eredivisie heeft Heracles afgelopen avond gewonnen van Willem II. In Almelo werd het 2-1. Door de overwinning staat Heracles nu derde met een punt minder dan Ajax en Feyenoord. Het weer, het is droog met minima van 5 graden.